Levi van Eck met het NOS-journaal. De spreidingswet wordt niet voor de zomer ingetrokken. Dat zei premier Schoof op de wekelijkse persconferentie. Hoewel asielminister Faber eerder zei zo snel mogelijk van de wet af te willen... kiest ze voor een stapsgewijze aanpak. Zo wordt eerst gekeken naar de huisvesting voor asielzoekers... en wat de gevolgen van het intrekken van de wet zijn. Met de wet worden asielzoekers verspreid door het land opgevangen. PVV-leider Wilders vindt het stappenplan veel en veel te lang duren. BBB Landbouwminister Wiersma wil 1800 boeren dicht bij natuurgebieden de keuze geven om hun bedrijf te verplaatsen, te laten stoppen of te innoveren. Voor dit plan is op korte termijn 4 tot 7 miljard euro nodig. Of Wiersma dat geld krijgt is niet duidelijk. Het is namelijk niet zeker of haar plan de stikstofcrisis genoeg aanpakt. Ook moet het kabinet het nog goedkeuren. BBB-leider Van der Plas zegt dat het plan boeren perspectief biedt zonder dwang... Boerenorganisaties reageren kritisch op het voorstel. Ridouan Taghi ontkent dat hij contact met de buitenwereld heeft gezocht... via zijn advocaat Vito Shukrula. Die werd gisteren opgepakt omdat hij berichten van Taghi zou hebben doorgegeven... aan diens criminele netwerk. Taghi zegt dat zijn advocaat is aangehouden... om zijn verdediging in het proces te manipuleren. De Amsterdamse deken, die toezicht houdt op advocaten... gaat een verzoek indienen om Shukrula te schorsen als advocaat. De oudste gorilla ter wereld is jarig. Gorilla Fatou is 68 jaar oud geworden. De aap zit in de dierentuin in Berlijn. In de natuur worden gorilla's zelden ouder dan 35, in gevangenschap niet ouder dan 50. De gorilla werd kort na haar geboorte in Afrika gevangen genomen. Niet veel later werd ze verkocht aan de Berlijnse dierentuin. En daar is ze vandaag getrakteerd op een fruitmand. Het weer vanavond is het onbewolkt en vannacht daalt de temperatuur naar 2 tot 6 graden.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 better. perfection. Skip the petty games, no need for complications. Use my pace, make sure I reach my destination. You better leave a good impression before you hit the door. Cause you don't want me talking about your business on the low. If you show it up, I have to put you in my schedule. So you better put it on me when it's time to go. No turning back from this party. Put you through enough to come play? Hey! Ain't no coming down from this time.